Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vier medegevangenen van Gugman T., de verdachte van de aanslag op een tram in Utrecht... waarschuwden eerder dat hij radicaliseerde en verontrustende uitspraken deed. Dat meldt een betrouwbare bron, zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Enkele weken voor de aanslag zat Kukman T. nog vast voor winkeldiefstal en inbraak. Volgens de bron was er een incident in de gevangenis met een bewaker. Kukman T. gaf de man een kopstoot toen er onenigheid ontstond... over bidden in de arbeidszaal. Kort daarna werd hij vrijgelaten. Het is niet bekend wat er met de waarschuwingen van de medegevangenen is gedaan. Een man uit Arnhem heeft zijn zoon in december met voorbedachte raden... met een zwaard doodgestoken, stelt het OM in een niet-inhoudelijke zitting in de zaak. Nadat hij de jongen van 12 had aangevallen... ging de man met het zwaard achter zijn andere zoon aan, die wist weg te komen. De advocaat van de vader denkt dat hij handelde in een psychose. Na de dood van de jongen werd in Arnhem een herdenkingsdienst voor hem gehouden. In Afghanistan ligt een legerbasis al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker 30 militairen gedood. Op de basis in de westelijke provincie Badjis zitten zo'n 600 militairen in het nauw. Ze zouden vrijwel geen voedsel en munitie hebben... terwijl 2000 strijders het kamp hebben omsingeld. De regering in Kabul zegt dat versterkingen en voorraden onderweg zijn. Een Japanse ruimtesonde heeft een bom afgeschoten richting een planetoïde. Daardoor zou een krater moeten zijn ontstaan waar de sonde grondmonsters kan nemen. Die kunnen mogelijk meer inzicht geven in het ontstaan van het zonnestelsel. Het was een riskante klus volgens de Japanse ruimtevaartorganisatie. De onbemande sonde moest op tijd weg zijn... voor hij geraakt zou worden door rondvliegende brokstukken. Het weer, periode met zon en hier en daar stapelwolken.